Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het luchtruim had al ruim voor de ramp met vlucht MH17 gesloten moeten worden. Dat zeggen luchtvaartdeskundigen uit Nederland en Oekraïne tegen de NOS. Al in mei hadden de rebellen wapens die tot hoog in de lucht reikten. En vlak voor de ramp werden er al vliegtuigen neergehaald met luchtdoelraketten. Als luchtvaartmaatschappijen dat hadden geweten, had iedereen een andere route genomen, zegt een van de deskundigen. In het zuiden van Australië is groot alarm geslagen vanwege de bosbranden die daar al enkele dagen woeden. Bij de stad Adelaide zijn al tientallen huizen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen. De brandweer richt zich vooral op het redden van mensen. Blussen heeft weinig zin. Door de harde windstoten kunnen er geen vliegtuigen en helikopters worden ingezet. In de Javazee zijn twee grote objecten gevonden, mogelijk wrakstukken van het neergestorte vliegtuig van AirAsia. De objecten liggen zo'n 30 meter onder water en worden nu onderzocht. De Airbus A320 met 162 mensen aan boord verdween zondag van de radar. Gisteren werd het achterste deel van het vliegtuig gevonden. Tot nu toe zijn 30 lichamen geborgen. Het vluchtelingenschip Essadine is naar Italië gesleept. Het schip met 450 migranten dreef stuurloos in de Middellandse Zee. Volgens opvarenden was de bemanning van boord gegaan. Het was de tweede keer deze week dat bij Italië een schip met vluchtelingen moest worden gered. Ook bij het vorige schip werd gezegd dat de bemanning van boord was gegaan, maar later bleek dat die zich had verstopt tussen de 800 vluchtelingen. Het afgelopen jaar zijn er bijna 50.000 zelfstandigen zonder personeel bijgekomen. Onder hen zijn veel mensen die een organisatieadviesbureau begonnen... maar ook veel bouwvakkers, alternatief genezers en schoonheidsspecialisten. In totaal zijn er nu bijna 880.000 ZZP'ers in Nederland. Het weer, een wisselvallige dag met regen en motregen en mogelijk ook natte sneeuw.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 It's time to figure it out. glow and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, ten of your soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow.